9 eh, uur geweest en eh, twee minuten, bijna drie zie ik. En dus tijd voor CFM Cinema. Samenstellingen presentatie Auko B. Ja, het was een prachtig weerbericht vandaag om film te kijken. Regen en wind, westerstorm zo gezegd. Nog steeds vanavond. Maar niet alleen film kijken, ook luisteren natuurlijk. Naar mooie soundtracks. Wat hebben we op de rol staan het eerste uur? Een oudje, Top Gun. Eh, verder zijn de Oscar uitgereikt eh, vandaag met een hoop eh, tumult, zou ik bijna zeggen, wat een verkeerde film werd genoemd. En ik draai natuurlijk vijf tracks van singles die genomineerd zijn geweest en de winnaar. Verder eerste uur. Lion, een film waar ik nog nooit eerder wat uitgedraaid heb, maar die toch ook in het rijtje van bekroonde films stond en Glorious Bastards. Nou, dan is de eerste uur wel weer helemaal eh, eh, vol. Maar we doen altijd de hit van de maand. En dat is deze keer de laatste keer alweer voor Beth Hart Met Fire on the Floor. even kijken waar Beth Hart staat. Hier, Fire on the Floor. Komt-ie. Love is a fever and is burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy for the fallen or for the weak. Love is a nasty word dustbin. I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I'll be sliding off of my seat. Voice. Nederland houdt van Beth Hart en Beth Hart houdt van Nederland. Ze komt naar Nederland. Eh, ik zie hier staan Bospop 2017. Dat is volgens mij een Weert. Daar zou ze spelen en dat is begin juli, 8 juli, 9 juli. Je moet even precies kijken welke datum zij op de rol staat. En 12 mei, dat duurt nog heel lang, 2018. Dus als je een Bert Hart fan bent, dan, eh, ja, heb je de gelegenheid om haar te bewonderen. Eh, ja, we komen bij de filmmuziek. Eens even kijken. Een, een oudje is er. Deze. de zender voor mannen. Dan hebben we het natuurlijk over RTL 7. Draait deze film, Top Gun, film uit 1986 met Tom Cruise, Kelly McKillis. Maverick wordt samen met zijn vriend Goose aangenomen bij Top Gun... de elite school voor gevechtsvliegers. Daar maakt hij kennis met de beeldschone instructrice Charlie... die hem niet alleen binnen de opleiding instrueert. Dat gevaar in een klein hoekje zit... ontdekt hij als zijn beste vriend tijdens een oefenvlucht ongeluk. Hij voelt zich er schuldig over en verliest alle interesse in vliegen. Ik weet niet of die film nog aan te kijken is nu. Zou het moeten proberen. Je kan het proberen. Dinsdag, half negen, RTL 7. En dit nummer van eh, Berlin eh, was volgens mij het Last Team eh, wel de bekendste hit die in de film gebruikt werd. Maar er werden nog meer hits in deze film gebruikt. Onder andere ook deze, een hele mooie. sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away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 CFM En dit is CFM Cinema. En we draaien uit de soundtrack van Top Gun. En daar worden tegenwoordig ook van die luxe boxen uitgebracht. En volgens mij is er ook een box uitgebracht een poosje geleden van de film Top Gun. Er zaten een paar extra nummertjes bij. En er zat ook deze bij. Mr. Mr. Broken Wings. Make it all too clear. I need you so. your half of the flesh and blood that makes me whole. film Top Gun, uh, oude film 1986, waar eh, het leger is weer in blijkbaar. Ik hoorde net in het journaal dat eh, Trump 50 miljard meer gaat uitgeven aan het leger in de Verenigde Staten. En 50 miljard is een hoop, 10% meer dan ze nu al hebben. Hoe die het gaat financieren is nog niet bekend, maar het blijkt de moeite waard. Nog een klein stukje van de Righteous Brothers. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. no tenderness like grief in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby. eyes when I reach for you. Girl, you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. Cause baby, something Mooi. De Righteous Brothers, alleen die, die stemmen. Echt zo'n eh, ja, een prachtige stem. Eh, natuurlijk hadden we gisteren de uitreiking van de Oscars. Nou, er zijn weer een heleboel van die mannetjes eh, overgedragen aan mensen die er heel erg blij mee waren en dan een kort toespraakje hielden. Ik beperk me vanavond tot de beste filmmuziek en de beste filmsong. En eh, nou, laat ik maar gewoon beginnen met eh, eh, een aantal mensen die genomineerd waren voor de beste filmsong. Onder andere The Empty Chair, een nummer uit de film Jim, The James Foley Story. werd gezongen door Sting. Moet ik even kijken waar ik die ooit neergezet heb. Ik dacht dat ik hem hier had. Hier, The Empty Chair was een kanshebber. Niet gewonnen. If I should close my eyes that my soul can see, and there's a place at the table that you set for me. So many thousand miles over land and sea. I hope today that you hear my prayer, and somehow I'll be there. It's but a concrete floor where my head will lay, and though the walls of this prison are as cold as clay. But there's a shaft of light where I count my days. So don't despair of the empty chair. And somehow I'll be there. Some days I'm strong, some days I'm weak. Days I'm so broken I can barely speak. There's a place in my head where my thoughts still roam. Somehow I've come home. And when the winter comes and the trees lie bare, and you just stare 走。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 so don't stop. stop. de film Trolls. En volgens mij was dit wel de bekendste. Althans, deze is ook hoog in dit parade geweest, volgens mij. Ja, ik zei het al, oud en, eh, of eh, bekend en minder bekend. En deze is ook minder bekend, volgens mij. How Far I'll Go, uh, eh, Lin-Manuel Miranda uit de film Moana. Een Disney-film. How Far I'll Go. been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea. party on this island. seems so happy on this island. Everything is by design. I Lin-Manuel Miranda Moena uit de film Moena. How Far I'll Go. Eh, ook niet gewonnen. En eh, deze heeft ook niet gewonnen. Die is wel wat bekender uit La La Land. Audition eh, van Emma Stone. My aunt used to live in Paris. I remember she used to come home and she would tell us stories about being abroad. And I remember She told us that she jumped into the river once, barefoot. She smiled, left without looking. and tumbled into the sand. was freezing. She spent a month sneezing, but said she would do it again. Here's to the ones who dream. draaien van de genomineerden voor de beste filmsong. En dit was Audition van, uh, uit film La La Land, gezongen door Emma Stone. Maar uit diezelfde film was nog een ander eh, eh, genomineerd en dat was City of Stars. En ja, volgens mij heeft die wel gewonnen, City of Stars. Ik dacht dat ik de lange versie had gekozen. City of Stars, komt die. stars? Are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. think I wanted to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine. deze song heeft gewoon in de categorie beste filmsong eh, City of Stars, Justin Hurwitz. En wil je die film nou echt een keertje echt bekijken, dan kan dat nog binnenkort. Want dinsdag 7 maart om half twee draait hij in eh, Circus Zandvoort eh, Cinema Nostalgie. Daar draait hij. Uh, eens even kijken hoor, wat er nog meer draait, wat we kunnen noemen. Oh ja, het draait ook nog Fifty Shades of Darker. Hebben we ook de muziek al uitgedraaid. De Lego Batman film draait ook nog deze week, zie ik. Eh, woensdagmiddag bijvoorbeeld half twee. Kortom, ja, we hebben toch wel veel muziek gedraaid al in dit programma. Dan ga ik nog even naar de beste film. Dat is ook wel interessant. Het was spijtig dat de eerste verkeerde film genoemd werd. Want dat was La La Land die genoemd werd. Maar die heeft niet gewonnen. Moonlight heeft gewonnen. En die hebben we in het verleden ook al gedraaid. Arrival. Ja, de Johan Johansson, de muziek. Ook genomineerd. Fences, The Haxel Ridge. Hebben we ook gedraaid. Hell of High Water. Hidden Figures met... Eh, Pharrell, Lion. Die hebben we niet geraakt, maar die ga ik zo direct draaien. Manchester by the Sea. Dat waren de genomineerde films. En de beste was Moonlight. Eens even kijken hoor, wat we nu op de rol hebben staan. Moet ik even op mijn lijstje kijken en dan weet ik het weer. Want dat is Lion. Die film uh, had ik nog nooit iets uit gedraaid. Dus dat wordt de hoogste tijd om iets uit Lion te draaien. En dan begin ik met eh, Never Give Up. Een nummer wat gezongen wordt door Sia. is eh, CFM Cinema. En we draaien eigenlijk uit de categorie beste filmmuziek eh, original score de eh, films die genomineerd zijn. En dit was onder andere Dustin Halloran en Hauska uit de film Lion. En dit nummer komt uit de film Lion en werd gezongen door Sia. Maar dit is wel van Dustin Halloran. Lions Theme. mooie film. Met in de hoofdrol eh, Dev Patel, eh, Rooney Mara en Nicole Kidman. Een vijfjarige Indiaanse jongen raakt verdwaald in de straten van Calcutta, duizenden kilometers van huis. Hij overleeft vele uitdagingen waarna hij door een stel in Australië wordt geadopteerd. 25 jaar later besluit hij terug te gaan op zoek naar zijn verloren familie. Eh, vanaf 5 juli is deze film op DVD te koop. En misschien ook wel te leen in de bibliotheek. We draaien er nog wat uit. Eens even kijken. Train. zijn korte nummers. Justin O'Halloran is het nummer Orphans. En dat allemaal uit film Lions. Lion, moet ik zeggen, sorry. kijken naar het lijstje de beste lange animatiefilm. Eh, de volgende films waren genomineerd. Eh, the Red Turtle eh, van een Nederlander. My Life as a Sugini. Mijn leven als courgette. Moana, Kubo and the Two Strings en Zootopia. Nou, één keer raden wie er gewonnen heeft. Natuurlijk de Walt Disney film. Er waren trouwens twee hè, van Walt Disney. Moana was van Walt Disney en Zootopia. Zootopia was de winnaar in deze categorie. Dus dat weten we dan ook weer. Trouwens, we hebben muziek uit al die films gedraaid. Ik vond zelf de muziek uit uh, en de Two Strings zelf erg mooi. En ook de muziek uit The Red Turtle was eh, zeer de moeite waard. Dan kom ik bij een film die ik altijd de moeite waard vind. Dat is Inglorious Bastards. En daar ook wat muziek uit. als je deze muziek hoort, heb je altijd de zin om een sigaar op te steken en daar de fik in te gooien. Dat komt allemaal uit de film uh, eh, uh, eh, Inglorious Bastards, een Quentin Tarantino film. En dit was het nummer Rabia e Tarantella van Ennio Morricone. Je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFM Cinema. En we gaan uh, eh, de tweede uur wat rustig verder met filmmuziek. Maar dan wat meer het romantische. We gaan eruit met Unamigo uit dezelfde soundtrack Glorious Basterds. Inglorious Tot na de klok van tienen. Met onder andere films Shrek, Ami, Body of Lies, Charlie Wilson's War... Nien, eh, Whatever Happened to Miss Simone, Kung Fu Panda, Fantasma, D'Amore...